Het gemiddelde bruto inkomen daalde met bijna 30.000 euro... van 71.000 naar 42.000 euro. Vooral veehouders hadden het zwaar... blijkt uit berekeningen van de Wageningen Universiteit... en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het inkomen van veel melkveehouders halveerde. Biggenhouders leden zelfs verlies. De politie stuurt sinds dit jaar jonge hackers... die voor het eerst worden betrapt op stage bij IT-bedrijven. Dat moet de jongeren tussen de 12 en 23 bewuster maken... van de maatschappelijke impact. Dit jaar hebben al elf jongeren les gekregen... over wat wel en niet mag op internet. Ook gingen ze in de leer bij beveiligingsexperts. Het OM en de politie zijn tevreden over de pilot. Die krijgt volgend jaar een vervolg. Japan gaat de komende vijf jaar zo'n 210 miljard euro investeren in zijn strijdkrachten. Dat is zo'n 8% meer dan in de vorige vijf jaar. Japan ziet zich door de oplopende spanningen in de regio gedwongen om fors te investeren. De Japanse regering koopt nu tientallen straaljagers en lange afstandsraketten. Ook wordt er geïnvesteerd in cyberoorlogvoering. De komende jaren wonen steeds meer mensen alleen. Over 12 jaar zijn het er 3,5 miljoen, 400.000 meer dan nu. Volgens het CBS is de oorzaak de vergrijzing. Vooral oude vrouwen wonen op zichzelf. Verder verwacht het CBS dat in 2029 de grens van 18 miljoen inwoners wordt bereikt. Bijna een kwart is dan 65 jaar of ouder. De Nederlandse oorlogsfilm Bankier van het Verzet is niet meer in de race voor een Oscar. De film staat niet op de shortlist met tien kandidaten voor beste niet-Engelstalige film. Ook de Belgisch-Nederlandse productie Girl staat niet op die lijst. Het weerlokaal nog kans op mist. In de loop van de dag breekt er naar het zuidoosten de zon vaker door. Het blijft droog bij een graad of 7. De rest van de week en in het weekend wisselvallig weer met 6 tot 9 graden.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 Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat tussen Breukelen en Utrecht 3 kilometer en is de vertraging 10 minuten. A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Knoop het Lunette 9 kilometer en ook 10 minuten vertraging. De N201 van Hilversum naar Uithoren tussen de afrit naar Nederhorst den Berg en de A2 staat 3 kilometer file en de vertraging is hier een kwartier.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 asking mom and daddy, but they said they didn't know. Where did the snowman? Where did the snowman? Where did the snowman go? Only yesterday I met Jack Frost. He said there'll be a storm, so I lit a little fire just to keep my snowman warm did he slide back home to Snowland to become an Eskimo? Did he go to Iceland? No, no, no! Well, did he go to Snowland? No, no! he gone to visit Rudolph, helping Santa through the snow? have sent a note to Santa. I am sure that he would know. Where did the snowman?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 Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks and gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. beleefd wenst jullie allemaal fijne dagen.